Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Niet-gevaccineerde toptennissers zijn toch welkom bij de Australian Open, zegt de Australische premier Morrison. Voorwaarde is wel dat ze eerst twee weken in quarantaine gaan. Vorige week zei de immigratieminister nog dat tennissers en andere atleten volledig gevaccineerd moeten zijn om het land binnen te komen en dat een quarantaineplicht geen optie was. De nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic, zou daardoor mogelijk niet kunnen meedoen, omdat hij niet wil zeggen of hij is ingeënt. Op Curaçao zijn zeven militairen aangehouden die worden verdacht van drugsgebruik. Volgens de marechaussee zijn op hun kamers sporen van cocaïne aangetroffen. De militairen stonden in contact met een 33-jarige drugsdealer op het eiland die vorige week werd opgepakt. De marechaussee zet het onderzoek voort onder leiding van het Openbaar Ministerie op Curaçao. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede stelt het dragen van een mondkapje per direct weer verplicht. Ook moet er weer anderhalve meter afstand worden gehouden. Het ziekenhuis doet dat vanwege de oplopende besmettingen en het aanstaande griepseizoen. Het Isala in Zwolle kwam maandag met een dringende oproep om weer een mondkapje in het ziekenhuis te dragen. Vorige week moesten er in Zwolle patiënten overgeplaatst worden omdat de IC vol was. Het mysterieuze ruimtesignaal dat twee jaar geleden voor flink wat beroering zorgde onder astronomen... was hoogstwaarschijnlijk afkomstig van een haperend elektrisch apparaat. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. In 2019 pikte een Australische telescoop vijf uur lang een onbekend signaal op. Nu denken de wetenschappers dat dat hoogstwaarschijnlijk werd veroorzaakt... door een kapotte computer of telefoon in de buurt van de telescoop. Het weer, vannacht veel bewolking. Hier en daar kan het miseren.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 night. Ik verlies mezelf in het leven, maar ik ga niet wanneer je me zegt. Je weet dat ik ken jou als de beste, ik ken jou als de beste, I mean en na. Ah. Maar soms lijkt het alsof jij me wilt testen, alsof jij me wilt testen, je spera. Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent En je moet lachen als je merkt dat jij het ook hebt Je lippen zeggen niet hetzelfde als je ogen Je wil naar boven, yeah Doe nou niet alsof we niet weten Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent. Ik geur wat olie op je vuur en ik loop weg. Ik pak twee glazen en een fles, ik zie je boven. Laten we proosten, hey. Doe nou niet alsof we niet weten dat deze ruzie eindigt in bed. Ik verlies mezelf in leven, maar ik ga niet wanneer je me zegt. Je maakt me compleet en helemaal gek. Je draait me nog steeds een kust in mijn nek. como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son para mí. Como me gusta a mí así, como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son para mí. Ik raakt me nog steeds me. You got hold on to my body. Hold on to me. You got hold on to my waist. Let go of me.